Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Verschillende Franse burgemeesters houden vast aan het verbod op de burkini. De hoogste Franse bestuursrechter verwierp dat verbod vandaag... omdat het in strijd is met de vrijheid van geloof en de individuele vrijheid. Desondanks zeggen de burgemeesters van Nice, Fréjus en op Corsica... dat vrouwen die op het strand een burkini dragen nog steeds worden beboet. Minister-president Mark Rutte wil weer premier worden. Hij wil voor de derde keer lijsttrekker worden van zijn partij, de VVD. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart. In Italië wordt morgen een dag van nationale rouw gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving van eergisteren. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 281. Er zijn nog enkele tientallen vermisten. In ziekenhuizen liggen bijna 400 gewonden. Minister Koenders heeft bezwaar tegen een uitspraak van EU-voorzitter Slowakije. Premier Fico zei dat de sancties tegen Rusland zouden moeten worden opgeheven. Minister Koenders vindt dat de EU-voorzitter dat eerst had moeten bespreken met de andere EU-leden. Hij zegt dat de Slovaakse premier in elk geval niet namens hem sprak. Bij grote evenementen dit weekende worden in verband met de hitte extra maatregelen genomen. Het geldt bijvoorbeeld voor de Uitmarkt in Amsterdam en het festival Mysteryland in de Haarlemmermeer. Er worden onder meer extra watertappunten gecreëerd en extra schaduwplekken. Voor morgenavond waarschuwt het KNMI voor stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en zware windstoten. Het weer tot dan. Vannacht tussen de 14 en 19 graden. Morgen langs de noordkust en op het IJsselmeer veel wind. Er zijn flinke perioden met zon en maxima van 23 graden op de Wadden tot lokaal 33 in Limburg. Maar tegen de avond neemt dus de kans op een onweersbuis toe. En die kan gepaard gaan met hagel en met zware windstoten.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 president. Then I could, then I could, show you how your money. op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Please fasten your seatbelts. Be prepared to go on a ride. This is real. Yeah. ZFM. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low?